Het is de 89-jarige Greet van Tilburg van de Niet. Volgens de lijsttrekker van de Noordwijkse partij is mevrouw van Tilburg scherp van geest en bemoeit ze zich met allerlei politieke activiteiten in haar woonplaats. De kans dat ze ook werkelijk in de gemeenteraad wordt gekozen is klein. Ze staat als lijstduwer op de 50 plaats op de lijst van Puur Noordwijk. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 3 maart. In Meijel in Limburg is een dalia kwekerij door brand verwoest. Een woning brandde helemaal uit en een loods gedeeltelijk. De brand brak vanochtend om half zes uit. Om kwart over zeven was de brandweer de brandmeester. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax is vanmiddag een record aantal Feyenoord-supporters aanwezig. Er mogen geen Ajax-supporters komen. De burgemeesters Cohen en Abu Taleb spraken vorig jaar af dat bij de wedstrijden tussen de clubs tot 2014 alleen supporters van de thuisclub mogen zijn. Feyenoord heeft de plaatsen in het uitvak en de buffervakken, die normaal leeg blijven, aan de eigen supporters verkocht. In totaal gaat het om 5000 plaatsen. Er zijn geen aanwijzingen dat groepen supporters uit zijn op rellen, maar na de rellen in Hoek van Holland wordt de ME toch achter de hand gehouden. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman stak de sigaar in 1941 aan, vlak voor een kabinetsvergadering. Hij rookte hem maar half op. Een medewerker viste hem uit de asbak en gaf hem aan een vriend. Die bewaarde het souvenir tot zijn dood, waarna een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken.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 shrapnel flying soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her get there first. Blue alert. You know how nights like this begin. They're kind of not your heart met Blue Alert. CFM Jazz van 10 tot 12. En ik ben Fred Kansberg, presentatie en techniek. We gaan heerlijk door met eh, twee nummers achter elkaar van eh, Jerry Mulliken. Een fantastische speler. En maar ook componist is hij heel erg bekend van. We draaien van zijn cd Lonesome Boulevard het gelijknamige nummer. En daarachter gaan we nog eens even heerlijk door met Making Whoopie. MUZIEK Peter den Boer, hartelijk eh, welkom in de studio. Je bent in dagelijks leven hoofdafdeling reiniging en groen van Zandvoort en Bentveld. Je ziet er wat slaperig uit. Ben je vannacht nog op pad geweest of is het niet, nou, nodig geweest? ik, ben, uh, <laughs> ik ben zelf niet op pad geweest, maar men is natuurlijk wel op pad geweest om de boel weer goed begaanbaar te maken. En de, de, overlast van de sneeuw opnieuw maar weer eens te gaan verdrijven. Dat is al voor de zoveelste keer de afgelopen maand. Maar goed, dat eh, is ons lot op dit moment. Maar we hebben het eh, tot nu toe eh, redelijk goed in de hand. Heb je nog zout genoeg? We hebben op dit moment zout genoeg. Dus het kan nog even doorgaan. Het kan even door. Het ligt er maar aan hoe, hoe erg het sneeuwt en hoeveel zout je nodig hebt. Dat is eigenlijk het probleem. Ja, ja. als je zuinig aandoet, of, of ik zeg verkeerd, als je niet veel hoeft te gebruiken, omdat de, het weer daar niet naar is, kun je er langer mee doorgaan. Maar soms ben je het in vier dagen kwijt. Ja. En soms doe je er twee weken mee. Dat is natuurlijk het probleem. Wat is nou het, eh, het verhaal achter het feit dat eh, de, de wat kleinere straatjes niet gestrooid worden? Die worden wel gestrooid, alleen ehm, het is een soort hardnekkig eh, misgedachte dat als je strooit dat het dan niet meer glad is. De, het probleem is dat als er sneeuw ligt, dan werkt dat zout alleen maar als er ook vervolgens heel veel over gereden wordt. Aha. En als je er niet over rijdt, dan, dan helpt dat niet veel. Dus die kleine straatjes per saldo, die, eh, eh, daar gebeurt weinig. Dat is één. En twee, primair moet je zorgen, dat hebben we, eh, alle gemeentes in Nederland doen dat... moet je zorgen dat de hoofdwegen bereikbaar zijn. Dus je moet eigenlijk ploeteren naar de hoofdweg. En vanaf daar kun je verder gaan. En die hoofdweg is dan eigenlijk ook primair bedoeld voor het vele verkeer wat er is... maar ook voor de bus en voor de diensten. Dus eh, er moet natuurlijk ergens een route zijn. Het is niet anders. Ja. Eh, wat ga je doen om onze luisteraars te tracteren met uh, jouw heerlijke jazzmuziek? Ik heb vandaag allerlei leuke dingen meegenomen uit alle hoeken van, van de jazzplatenkast. En ik wilde graag beginnen met een, een, een wereldberoemde crooner, meneer Tony Bennett... die eh, eh, eigenlijk weer een doorstart heeft gemaakt in het eh, begin van deze eeuw. Die is natuurlijk nooit weg geweest, maar ineens is hij weer volop in de belangstelling. Inmiddels 83 jaar, met een gouden stem en... Die, die, hij heeft natuurlijk heel veel opnamen gemaakt. meer, dan, meer dan 50 miljoen platen in zijn carrière. En dat gaat maar door. <clears throat> en eigenlijk eh, het, wordt niet, het wordt niet minder. Zijn stem ook is ongelooflijk. En, en het is een, een geweldige artiest. En hij treedt met hele kleine combotjes om, ook met grote bands. En eh, daar is nu een voorbeeld van. Eh, en hij gaat vertolken I Can't Believe That You're In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. De Band viert dit jaar het 65 jarig bestaan. Ja, je gelooft het niet. Volgens de band is het daarmee 's werelds oudste traditioneel spelende jazzorkest. Voor de feestelijkheden rondom deze mijlpaal wordt de stad Den Haag gekozen. Dit was de plaats waar het allemaal is begonnen vlak na de oorlog. In aanwezigheid van onder meer Freek de Jonge, Laura Vici en Dim Kesper... wordt op 8 mei 2010 in de Dr. Anton Philipszaal een feestelijk concert verzorgd. Zie ook www.d scb.nl. Laten we gaan luisteren naar twee nummers. Maar het eerste wat ik hier in mijn handen heb is een opname uit 1945. En er staat bij The Orchestra of the Dutch Swing College. Heerlijk nummer, Hotchi Potchi. luisteraars, Dutch Winkelers Band, 65 jaar maar liefst. Maar ik maak een paar sprongen en ik denk dat ik uh, eind 90 jaar terechtkom... als ik met een bezetting van de Dutch Winkelers te maken heb... met Dick Kaart op de trombone, Bob Koop, Kaper op uh, eh, altsax, tenor en klarinet... Henk Bos van Drakenstein op bas... en Bert de Kort, cornet, Huub Jansen op drums... Jan, Joop van Kempen op banjo en gitaar... en Peter Schilper toen nog de leider en eh, de Noorzak speelt hij ook, maar ook net. Laten we gaan luisteren naar een heel eh, beroemd nummer. I Will Wait For You. Wait For You. Dat was nog eens mooi. En dat was een periode van de 80er jaren en niet de 90er jaren. Django Reinhardt is de volgende die ik graag wil laten horen. Uh, Django's, eh, natuurlijk een wereldberoemd orkest, had hij eh, samen met de violist, de Franse violist Stefan Grappelli. En ehm, een leuk verhaal over Django is die hij kon niet, eh, geen, absoluut geen muziek lezen en eh, wist er ook helemaal niks van. Hij is op enig moment uitgenodigd in Amerika om te spelen met het grote orkest van Duke Ellington. En eh, daar verbaasde men zich erover, want hij kende dus geen titels. En toen zei hij steeds van, begin maar, ik hoor het wel. En dan vervolgens maakte hij de mooiste solos en daar begrepen ze helemaal niks van in dat perfecte Amerika. het nummer T for Two is een mooi nummer voor deze zondagochtend. Nederlandse band Room 11 stopt. Volgens de leden bestond het gevoel dat ze het niet meer verder konden brengen. En voor zangeres Jan Sra was het voor tijd voor iets muzikaals anders. Room 11 bracht in haar vijfjarig bestaan een aantal cd's uit... en won met een populaire mix van jazz, pop en bossa nova verschillende prijzen... waaronder een zilveren harp. Janne Schra werkte met een aantal oud-leden van de band aan nieuwe nummers. Er staan met deze nieuwe formatie enkele optredens gepland... En dat is bijvoorbeeld op 10 februari is men present op het Guitar Art Festival te Belgrado. Dat is nogal wat. Sarah hoopt dit jaar haar solo-albums uit te brengen. Ik vond het ook altijd heerlijk om naar Room Eleven te luisteren. En nummers ligt hier nu op de draaitafel. I Wanna Be Your. I wanna be your TV. Then you would know exactly how to turn me on with my remote control. Cause you would know the function of all my buttons. Cause I've seen you doing it. And oh, I'd love to be your shower in the morning or the blankets on your bed. I would keep you warm all night, but most of all, I wanna be most of all. I wanna be. I wanna be your guitar. They would know exactly how to tune me. both understand we got no way back. Oh, our love was strange in a strange land. And we got broken wings, we were bound to fall. Until the sun comes up, you can hold. I still stay up late I still love another one. I still sleep with the lights on. with Net als uh, Django Reinhardt eh, zijn er meer muzikanten die eigenlijk eh, in bittere armoede ter wereld komen en opgroeien en daarna fantastische toppers worden. En zo iemand is ook Ella Fitzgerald. Die is heel armoedig begonnen. Is vlak voor ze doorbrak, eh, eh, was ze op het stadium van dakloos en ze wist helemaal niet wat ze allemaal kon. Uiteindelijk is ze ontdekt geworden en is natuurlijk een fantastische topper eh, heel haar leven geweest. Ehm, is eigenlijk de First Lady of Jazz genoemd. Is ook nageëindigd met allerlei ziektes en is uiteindelijk op 79-jarige leeftijd overleden. Maar onwaarschijnlijk veel gedaan. Ehm, een van haar kenmerken is dat ze drie, be, eh, octaven bereikte. En dat ze alles eh, prachtig kon zingen. Een van die voorbeelden daarvan is bij een, eh, het nummer Three Little Words. Dat ze zingt bij een band, een fantastische big band. En ehm, behalve haar zang valt in die band ook op het, het, constant doordenderende ritme, de ritmesectie. Die spettert langs alle kanten. Three little words. Three little words. Oh, what I'd give for that wonderful phrase. To hear those three little words all I'd live for the rest of my day, And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters, which simply mean I love you. that give forth that wonderful, wonderful praise. To hear those three little words, that's all I would live for the rest of my days. And what onvergetelijke Ella Fitzgerald. De kenners, de, wat zijn kenners natuurlijk? De kenners die eh, haar tegen het licht houden, die zeggen... de enige kritiek die wij hebben is dat haar stem zich meer leent... voor het eh, minder opgewekte repertoire. Dus niet zo uh, vrolijk en... en uh, het idee. Maar het minder opgewekt is er nog beter in. En een goed voorbeeld daarvan is My Man. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. Cold and wet, tired, you bet but all that I soon forget with my man. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me. why I should. He isn't good. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am his forever. difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am his er is eh, veel eh, informatie te halen uit jazz uit de platenkast. Dat kan je gewoon eh, via de computer te pakken krijgen. En daar staat de top 10 van de jazz in. De jazz top 10. Jamie Cullum staat op nummer 1 met Pursuit. John Coltrane met Giant Steps op staat nummer 2. En Ray Charles staat met nummer Definitive op nummer 3. Kind of Blue van Miles Davis op 4. Pat Metheny Orchestra' op 5. Ornette Coleman Shape of Jazz to Come op 6. Weer Jamie Cullum op 7 met 20 Something. Harry Koning Jr. Your Songs op 8. En nog een keer Jamie Cullum Catching Tales op 9. Miles Davis sluiterij met Essential Collection. Ik heb op de draaitafel John Coltrane staan. En die staat op nummer 2. En dat is toch een opname die eh, stamt uit 1958, 1959 kan je nagaan. Hij speelt schitterend tenor sax. En laten we dan ook maar gaan luisteren naar het nummer Giant Steps. Michael is de volgende. Die, eh, dat is een Amerikaanse altsaxofonist die, eh, die erom bekend staat dat hij de meeste van alle muzikanten de meeste live solos heeft gespeeld van, van, in, in de geschiedenis van de muziek. Ehm, hij speelt hier met eh, een Nederlandse groep, de Bohunks. Dat is een groep rondom allerlei jazz-saxofonisten. Geweldige groep. En eh, het zijn slechts vier saxofonisten, maar als je hem hoort, dan denk je dat er een hele big band speelt. Uh, El Galadoro met een, eh, een prachtig nummer, Out of Nowhere.